Met nu ZFM Jazz. Het is intussen 11 uur geweest, dus het geluid mag wel een beetje steviger aan het begin van het tweede uur van CFM Jazz. De hoge noten werden geblazen door de vijf jaar geleden overleden Canadese trompetist en bandleider Magnet Ferguson. In zijn 78 jaren tellende leven maakte hij meer dan 60 albums en hier was hij te horen in het nummer Never You Mind. Ik kreeg het verzoek eens een lekker stukje Nederlandse mainstream jazz te laten horen. En dat vond ik op een cd'tje van de Rotary. I Love You van Cole Porter, in 1968 opgenomen door Eddie Doornbos, zang, jawel. Paul Ruys, piano. Herman Schonewald, klarinet. Arend Nijenhuis, bas. Koen van Nassau, vibrafoon. En Tony Nusser, drums. En mag gedanst worden. I love you. Hams, the April breeze. I love you. Echo the hills. I love you. The golden dawn agrees as once more she sees daffodils. It's spring again. Yes, birds on the wing again. thee. I love you. That's the song of songs, and it all belongs. find me. Uh, you see, old Bass gave us a part at the club tonight. Old Richard went home early. He's got the key to the house. I'm going to knock on the door, see if I can get in. Open the door, Richard. You see, Richard sleeps in the back room. It's kind of hard to hear. Maybe I better knock a little louder. Open the door, Richard. I don't think Richard heard me yet. Knock one more time. Let's see what's going to happen. Richard, open the door, please. Open the door, Richard. Open the door. the door, Richard. Richard, why don't you open that door? Richard, open the door, man. It's cold hole out here in this ass. Now look, there's that old woman across the street looking out the window. Who's that widow, sweet? That must be her sister, I guess. She wants to make sure this is me. She's trying to find out what's happening. Yes, it's me, and I'm late again. Sweet, did you hear what the lady said? Now, what did she say? She said you sure look common out here in the street. Common? Man, I got class I ain't never used yet. I'm gonna knock again. Richard's got to get up. Open the door, Richard! Bill, you got a key to the house? No, sweets, I don't have a key. I don't have a key. Somebody's got to get in the house. We can't climb in a transom. Oh, well, I know he's in there. How you know he's in there? I can hear him breathing. Ooh, let's lock one more time. Richard, open that door, man. Maybe Richard's gone. Open the door, Richard. Open the door and let me in. Open the door, Richard. How you know it's a Richard, why don't you open I know I got on the only suit. Richard, we ain't got but one suit between us. Now that's the reason why I don't like to room with nobody. Richard, why don't you open the door, man? Een muzikaal grapje van de band van Count Basie anno 1947. Open the Door Richard, door velen in die tijd gespeeld. Maar waarom een serieuze band als die van Count Basie aan deze hype meedeed, ik heb geen idee. Van een veel hoger niveau was de opname die de band maakte van het jazzstandard On Green Dolphin Street. Met als vocaalsolist George Benson. Count Basie in optima forma. One lovely day Love came planning to stay Green Dolphin Street supplies the setting The setting for nights beyond forgetting And through these moments apart my heart When I recall the love I found on I could kiss the ground on Green Dolphin Street Oh yeah mm. was een andere jazz standard, Lullaby Birdland. Niet gespeeld door de componist van deze lullaby George Shearing, maar door de eigenzinnige pianist Ahmad Jamal. Ahmad Jamal die uh, treedt doorgaans alleen maar op met een eh, drummer en een bassist, maar weet altijd een eigen draai te geven aan de muziek, al is deze dan nog zo bekend. Tijd voor een duet. Mel Tormé en Cleo Lane met Love Me Madly. But since it's so, I thought you ought to know I love you, love you well Letterfish are in the sea That's not the theory for me And that's for sure, just like I said before I love you, love you madly If you could see the happy you and me I'd so proudly. You know the breath of spring that makes me sing my love song so loudly. Good things come to those who wait. So just relax and wait for fate. So let me see the day you say to me, I love you, love you did Deze maand is het 39 jaar geleden dat de Amerikaanse tenorsaxofonist Don Byers in Amsterdam overleed. Hij speelde in Amerika met tal van andere grootheden, maar besloot in 1946 na een Europese tournee in Parijs te blijven. De man met de robuuste klank vestigde zich later in Nederland en trouwde met een Nederlandse vrouw. Hij speelde in heel Europa en keerde alleen in 1970 even terug naar de States om op te treden op het Newport Jazz Festival. In 1972 overleed Don Byers in Amsterdam aan longkanker. En hier hoorden wij hem met het stevig geblazen Janine. 16 jaar later overleed de Amerikaanse trompetist Chet Baker in Amsterdam. In dit geval echter door een val vanuit zijn hotelraam. Ongeluk of opzet, we zullen er nooit achter komen. Hier is hij samen met een heel andere blazer dan Don Byers. Chet Baker en Stan Getz in Move. Franse film noir. In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd regelmatig jazz gebruikt. Zo ook in het meesterwerk Ruffifi du Nuit van Jules Dassin uit 1955. En hier hoorden wij het thema van deze thriller, gespeeld door de Amerikaanse mondorgelspeler Larry Adler. Pianist Joe Sample, oprichter van de Jazz Crusaders, en zangeres Randy Crawford vonden elkaar in de studio om een paar albums op te nemen. Van het album Feeling Good uit 2007 is hier Last Night at Danceland. to pretend the movie has to end. I made my last stand last night at Dance I got high last night at Dance Land for the last time before he said goodbye. I could fly last night at Dance Land, kept on lying. he bought blue orchids for my hair I felt like Ginger Rogers after she lost Fred Astaire I got by last night at Danceland Now I'm down to love songs and loneliness Anyway, he bought blue orchids for my hair I felt like Ginger Rogers after she Dat is een van die weemoedige composities van Billy Strayhorn, Lust Life. Gespeeld door bandleider, percussionist en in dit geval vibrafonist Tito Puente. Laten we eindigen met een mooie ballad, gespeeld door Benny Carter. Ditmaal niet op sax, maar op zijn trompet. Een oude song uit de Dixieland tijd. I'm Coming, Virginia.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 Het openbaar vervoer in de stad ligt stil en mensen is aangeraden binnen te blijven. Irene is in kracht afgenomen, maar nog altijd zeer gevaarlijk. Aan de oostkust van de VS zijn acht mensen om het leven gekomen door het noodweer. Op de A29 is vanochtend rond 9 uur mogelijk opnieuw een auto beschoten. Aan de zuidkant van de snelweg is bij de Heinenoordtunnel de achteruit van een personenauto gesneuveld. De politie is meteen een grote zoekactie gestart waarbij ook een helikopter is ingezet. Sinds begin deze maand zijn vooral op de wegen rond Rotterdam tientallen auto's beschoten door een nog onbekende schutter. Dit jaar is een record aantal teken in Nederland gevangen, meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Vrijwilligers van de Wageningen Universiteit hebben ruim 13.500 teken gevangen. En dat zijn er veel meer dan de afgelopen jaren. Het percentage van de teken dat de ziekte van Lyme kan overdragen wordt pas volgend jaar bekend. De Libische opstandelingen willen pas onderhandelen met kolonel Gaddafi als hij zich overgeeft. Een hoge functionaris van de Nationale Overgangsraad reageert daarmee op uitspraken van de woordvoerder van Gaddafi. Die had tegenover persbureau AP gezegd dat Gaddafi bereid is om met de opstandelingen te onderhandelen over een overgangsregering. Het is onduidelijk waar Gaddafi is. Een man uit Kerkrade is vannacht beroofd van drie vuurwapens en munitie. Toen hij rond half drie bij zijn huis aankwam werd hij opgewacht door drie mannen. Die dwongen hem zijn geld en de wapens af te geven. Daarna gingen de daders er vandoor. De man uit Kerkrade heeft een vergunning voor de wapens. Het weer wisselend bewolkt met af en toe zon, maar ook buien. Het is tussen 17 en 19 graden. Morgen in het noorden bewolkt met buien, in het zuiden zon en in de middag kans op een bui. Middagtemperatuur dan rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal.